7 uur. Lot met het NOS Journaal. Nabestaanden van acht voormalige werknemers van Eterniet doen aangifte tegen het bedrijf. Dat meldt Trouw. De nabestaanden willen dat de fabrikant wordt vervolgd voor doodslag of dood door schuld... omdat Eterniet willens en wetens asbest bleef produceren... zonder werknemers en klanten te waarschuwen voor de gevaren. Volgens Trouw is dit de eerste strafrechtelijke aangifte tegen een bedrijf uit Goor vanwege asbest. Eerder zijn wel tientallen schadeprocedures gevoerd. In het centrum van Rotterdam heeft de politie elf jongeren opgepakt. Ze werden betrapt met messen, cocaïne, vuurwerk en een boksbeugel... of ze konden zich niet legitimeren. De jongens en mannen van 12 tot 22 jaar hingen in groepjes rond... bij de lijnbaan en de bijenkorf en werden preventief gefouilleerd. De politie houdt het winkelgebied extra in de gaten... omdat er aanwijzingen zijn dat een groep jongeren de bijenkorf zou willen plunderen. In Bolivia zijn bij geweld tussen de politie en de achterban van de afgetreden president Morales zeker vijf demonstranten gedood. Ooggetuigen zeggen dat de politie het vuur opende op aanhangers van Morales toen die langs een militaire controlepost wilde komen bij de stad Cochabamba. Er zijn al weken rellen tussen aanhangers en tegenstanders van de afgetreden president. Gisteren bereikten de interimregering en de partij van Morales een akkoord over nieuwe verkiezingen in Bolivia. Prins Andrew zegt dat hij nog elke dag spijt heeft dat hij de contacten met Jeffrey Epstein niet heeft verbroken na zijn veroordeling voor seksueel misbruik. In een interview bij de BBC reageert de Britse prins voor het eerst op zijn banden met de multimiljonair die afgelopen zomer zelfmoord pleegde in zijn cel. Epstein zat opnieuw vast voor grootschalig misbruik van minderjarigen. En het weer, de dag start bewolkt en vrij koud.